Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In België zijn meer dan 100 mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 maanden tot 17 jaar cel in een groot drugsproces. De daders hoorden bij verschillende bendes die één groot netwerk vormden. Ze kwamen in beeld toen de politie een communicatiesysteem kraakte... en twee jaar lang kon meelezen in de berichten tussen criminelen. Dat zegt deze verslaggever van de VRT. In totaal stonden hier 129 beklaagden terecht, mannen en vrouwen. Onder meer uit ons land, maar ook Albanese, Colombianen en Noord-Afrikanen. En ook een Brusselse politieman die de criminelen aan info zou geholpen hebben. Ja, de veroordeelde importeerde kook uit Zuid-Amerika en cannabis uit Marokko. Die werden in België verwerkt en doorgevoerd naar andere landen. Een man uit Ede is opgepakt voor een megaroof bij een gepensioneerde juwelier in Wassenaar. Dat schrijft de Telegraaf. Die overval was afgelopen juli. De man en zijn vrouw werden met een mes en een koevoet mishandeld en vier uur lang gegijzeld. In elk geval twee daders gingen er met bijna een miljoen euro aan sieraden vandoor. In het zuiden van Spanje heeft noodweer tot veel schade geleid. Op sommige plekken in Andalusië kwamen hagelstenen ter grootte van golfballen naar beneden. Veel autoruiten en zonnepanelen gingen daardoor kapot. In Malaga en Valencia hebben ze ook last van het noodweer. Daar geldt code rood vanwege alle regen. Op verschillende plekken viel in een uurtijd 120 mm regen. En duizenden mensen met long-covid kunnen vanaf vrijdag na lang wachten... naar een van de drie speciale long-covid-polies. Die staan in Rotterdam, Amsterdam en Maastricht. Artsen gaan er op zoek naar geschikte behandelingen. We gaan met de academische centra, de universitaire centra, drie dingen doen. Is zoeken naar die oorzaak, maar dat doet de hele wereld. Want als je die gevonden hebt, dan kun je echt wat doen. En daarnaast ook kijken hoe we de mensen het beste kunnen behandelen... met het heel scala aan klachten waarmee sommige mensen zich presenteren. Dat het zo lang duurder komt doordat het ministerie er nu pas een geldpotje voor heeft. Het weer, veel wolken en wat buien en mondregen bij 15 graden. Morgen droger, met in het westen wat zon en dan 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan korte files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor de 5 minuten vertraging.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 Dat blijkt uit politieonderzoek. In Georgië wordt een deel van de stemmen bij de verkiezingen opnieuw geteld. De pro-Russische partij Georgische Droom won... maar er waren veel meldingen van stembureau stembureo-medewerkers die waren geïntimideerd... en stemformulieren waarmee was gesjoemeld. Volgend jaar is de Tour de France weer volledig in Frankrijk. Dat is pas de vierde keer deze eeuw. De 112e editie van de Tour de France start op 5 juli in Lille. En de Tour de France Vam start op 26 juli in Vannes. Het weer, ook vanavond en vannacht bewolkt met af en toe regen en kans op wat mist.